Het wordt meegestuurd met een aantal vrouwenbladen. Een Kamermeerderheid vindt dat in het blad te veel de nadruk wordt gelegd op de persoon van de minister. En een deel van de Kamer vindt het een CDA-blad dat door die partij zou moeten worden betaald. Shell verkoopt geen benzine meer aan Iran. De oliemaatschappij wil niet zeggen waarom de leveranties worden stopgezet. Mogelijk is er een verband met het omstreden nucleaire programma van Iran. Niet alleen Shell levert geen benzine meer aan Teheran, ook andere maatschappijen hebben de leveranties stopgezet. Minister Donner wil van het UWV e weten hoe het komt dat het geld voor reïntegratie zo snel opraakt. Het UWV e huurt externe bureaus in om werklozen via reïntegratieprogramma's aan nieuw werk te helpen. Maar het geld daarvoor raakt op. En volgens het UWV e komt dat doordat het net als vorig jaar een budget heeft van 126 miljoen euro, terwijl er dit jaar meer werklozen zijn. Zo'n 200 ambtenaren zijn in Rotterdam bezig om alle stemmen van de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw te tellen. Dat gebeurt in een sporthal op de campus van de Erasmus Universiteit. De gemeenteraad van Rotterdam besloot tot een hertelling omdat er van alles misging bij het stemmen en bij het tellen in Rotterdam. In totaal zijn ruim 220.000 stemmen uitgebracht en die worden allemaal opnieuw geteld. En ook op Terschelling worden alle stemmen van de gemeenteraadsverkiezingen herteld. De gemeenteraad wil daarmee een einde maken aan de geruchtenstroom op het eiland... dat er iets is misgegaan bij het tellen vorige week. Op één kandidaat zijn volgens de officiële telling zes stemmen uitgebracht...